Hey. Twee. Hey. <laughs> Je hebt me bedonderd en dat zal je weten. Want al ik honderd, ik zal je nooit vergeten. Je hebt me beladen, maar nu heb ik jou door. Je had me te pakken. maar dat komt nooit meer voor. Waar wat is is liefde? Waar ook is is vuur. Je hebt me terugbetaald, maar wat je liefde zo duur. had spijt van wat je deed. Maar je boodschap komt iets te laat. Stop het maar in je reet. Yeah. Rechtop. In je, in je dikke in je vette want Je hebt me bedonderd. En dat zal je weten. Want word ik honderd, ik zal je nooit vergeten. Waar haat is, is liefde. Waar rook is, het vuur. Je, je hebt me terugbetaald, maar wat je liefde zo duur bent. de gulden. remember not much.